Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen met een familielid op de intensive care kunnen vanaf vandaag een beroep doen op slachtofferhulp. Dat ze door het coronavirus nauwelijks of geen contact mogen hebben met hun dierbaren in het ziekenhuis kan extra traumatisch zijn. Soms mogen ze zelfs geen afscheid nemen als een patiënt overlijdt. Ook voor patiënten zonder corona gelden beperkingen in bezoek. Slachtofferhulp noemt dat bijzonder ingrijpend. Door vroegtijdig hulp te bieden wordt de kans op langdurige eh, psychische klachten verkleind. Ondanks de relatief kleine toename van het aantal patiënten op de intensive care dit weekend... is het te vroeg voor optimisme, zei voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care... in het tv-programma Op1. Hij zei dat hij pas tevreden begint te worden als er meer uitstroom is op de IC dan instroom... De afgelopen dag zijn er 25 coronapatiënten op de intensive care bijgekomen. Het totale aantal komt daarmee op 1385. De Britse premier Johnson is in het ziekenhuis opgenomen. Het is volgens een woordvoerder een voorzorgsmaatregel... omdat de premier nog steeds last heeft van hardnekkige symptomen van het coronavirus. Zijn situatie zou niet zijn verslechterd. Bij de 55-jarige Johnson werd tien dagen geleden het coronavirus geconstateerd. Sindsdien zit hij thuis in quarantaine, maar leidt hij nog wel het kabinet. De sierteelt wil een noodfonds voor de sector. In de afgelopen weken hebben telers voor honderden miljoenen euro's aan bloemen en planten weggegooid. Veel bedrijven vrezen voor hun voortbestaan. Het ministerie van Landbouw erkent dat niet alle agrarische bedrijven zijn geholpen met de overheidssteun zoals die nu is ingericht. Het, onderzoek of de, het onderzoekt of de bestaande regelingen kunnen worden aangepast.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 パパパパパパパ。 Eat your top, my selector. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. just a friend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 us now. It's we to be happy. van Zandvoort, op 106.9 FM.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 those bad heaven